Zes uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn gisteravond vijf mensen op straat neergestoken. In de wijk De Pijp. Een van de slachtoffers is overleden. De politie heeft kort nadat het gebeurde een man van 29 uit Amstelveen opgepakt. De dader handelde alleen. Er zijn geen directe aanwijzingen dat er sprake is van een terroristisch motief, zegt de politie. Wel worden alle opties nog opengehouden. De Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken gaat volgende week naar Israël en de Palestijnse gebieden. Hij gaat daar persoonlijk in gesprek met de Palestijnse president Abbas en met Israëliërs. In een telefoongesprek met Abbas heeft de minister onderstreept dat de VS... met hulp van de Palestijnse autoriteit op korte termijn humanitaire hulp wil geven in de Gazastrook... na het geweld van de afgelopen anderhalve week. De vriendin van de Belgische militair die op de vlucht is... heeft hem in een videoboodschap gevraagd geen geweld te gebruiken. Die werd uitgezonden door de Vlaamse zender VTM. Jurgen Konings, waarschijnlijk zwaar bewapend... wordt al dagen gezocht door de politie en het leger... in een bos vlakbij de Nederlandse grens met Limburg. In een dierentuin in Engeland zijn twee bruine beren doodgeschoten door verzorgers. De beesten waren uit hun verblijf ontsnapt. Door de harde wind was een boom omgevallen en die vormde zo een brug naar het naastgelegen verblijf van de wilde zwijnen. Vanuit dat zwijnenverblijf konden de beren makkelijk bij bezoekers komen, wat levensgevaarlijk zou zijn. De dierentuin zag geen andere optie dan het doodschieten van de twee beren. Het weer vanmorgen op veel plekken bewolkt. Lange tijd regenachtig, in de middag wat meer zon.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 nog iets kan, dus gaan. queen. Said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me. But I found a number on the floor. And I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me.